Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vele tienduizenden mensen zijn gisteren in Israël opnieuw de straat opgegaan... om te demonstreren tegen het Gaza-beleid van de regering. De demonstranten willen onder meer dat premier Netanyahu een akkoord sluit met Hamas... zodat de gijzelaars vrijkomen. Het protest was een initiatief van de familie van gijzelaars. Ze zeggen dat er alleen al in Tel Aviv 200.000 mensen aanwezig waren bij het protest. Hackers dreigen om de gestolen gegevens uit het bevolkingsonderzoek alsnog openbaar te maken. Dat hebben de criminelen op hun site op het dark web gezet. Ze stellen een ultimatum aan het laboratorium waar ze de gegevens hebben gestolen. De hackers zeggen meer geld te willen omdat het lab zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. Mogelijk doelen ze op het inschakelen van de politie. Eerder zou er al losgeld betaald zijn. De hackers hebben gegevens van bijna een half miljoen Nederlandse vrouwen... die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoedershalskanker buitgemaakt. In de Franse Alpen is een Nederlander door een ongeluk om het leven gekomen. De man van in de 60 was aan het delta vliegen. Dat is een eh, sport met een lichtgewicht zweefvliegtuig zonder motor. Hij deed mee aan een wedstrijd en raakte tijdens zijn vlucht in de problemen door een plotselinge windvlaag. Volgens de Franse hulpdienst raakte zijn scherm beschadigd en is de man naar beneden gevallen. Zijn lichaam werd later gevonden in een veld. De man op wie jacht gemaakt wordt in Zeist en omgeving is nog niet gepakt. Wel heeft de politie tientallen tips binnengekregen. Vrijdag werd een vrouw belaagd in het bos door een Engels sprekende man met een Oost-Europees accent. Volgens de politie pleegde hij ernstig seksueel geweld. Het weer, vannacht opklaringen en 8 tot 16 graden met plaatselijk mist. De komende dag flinke zonnige periode en 23 tot 26 graden.